wel hun eh, meest succesvolle album The Fat of the Land. Met ook eh, Smack My Bitch Up, Smack My Bitch Up en uh, I'm a Firestarter. En dit stond het dus ook op Brief van The Prodigy. Ehm, de leden van de Britse formatie hebben trouwens vandaag een eerbetoon gebracht aan Keith Flint. Vandaag een jaar geleden, dat, precies een jaar geleden dat de leadzanger om het leven kwam. Medebandleden Liam Howlett en MC Maxime die zeggen in een bericht op Instagram, Instagram Flint nog elke dag te missen. 49-jarige Flint die werd eh, vorig jaar op 4 maart doodgevonden in zijn woning in de buurt van Londen. Zanne maakte zelf een einde aan zijn leven. Alle optredens van eh, de uh, Prodigy werden afgezegd. Onduidelijk bleef toen nog of de groep überhaupt nog verder zou gaan. Maar eind augustus maakten zij eh, bekend weer de studio in te duiken. Het is nog niet bekend wanneer hun eh, nieuwe muziek eh, gaat verschijnen. Daarvoor ook nog de DMA's met de nieuwe all: Live is a Game of Changing. En ook The Tour's met Steady as She Goes. Ehm, ja, waar heb jij nog zin in de laatste drie kwartier van deze Going Underground? Ehm, het mag van alles zijn. In het uh, New punk, metal, elektronica. Ehm, nou, denk er even goed over na. En dan zie ik het wel verschijnen. Draai ik eh, voor jou, ja, een Nederlandse band eh, dit hè. Met de zeemeeuw, de versie met de zeemeeuw. Fed Flowers, Younger Days. I've been here talking to this guy I used to know. And he's been telling me all the stories about a long Omroep Goorle heeft een eigen YouTube-kanaal. Oh yeah. www.youtube.com slash Goorlen. Daar kun je al onze programma's terugvinden. van de beste nummers van eh, die nieuwe plaat, The Slow Rush. Themenpalen en Last Yesterday naar voren. Eh, Nederlands fabrikaat, The Feather Flowers. En uh, hun enigste kleine hitje was Younger Days. Zometeen komt er ook nog een long song aan. een nummer dat langer duurt dan de gebruikelijke radio, ja, zes, zes minuten. Ehm, en ja, dit keer, ja, het is, hij is echt heel lang. Maar ik heb er dan ook wel een paar goede redenen voor.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 Ik zag laatste man, Blake James te zijn, James Blake en Limit to Your Love. En daarvoor eh, Madness, zo nemen ze de telefoon ook op. Hey, Madness. Embarrassment, ja. En dan is het tijd voor The Long Song. Nou al, ja. ja, ik, zou het, ik gooi het maar, ik zeg het maar gewoon meteen. Hij duurt maar liefst de volgende plaat 23 fucking minuten. Het is een eh, progressief rocknummer dit keer van uh, maar liefst 23 minuten. Ehm, en ja, niet zonder reden, want ik wilde hem eigenlijk al twee weken geleden doen. Toen werd namelijk uh, eh, Peter Gabriel 70 jaar, maar op diezelfde dag toen kwam volgens mij ook ehm, de nieuwe James Bond song uit. Dus toen heb ik daar een aantal oude bondjes achteraan gegooid en nou, toen kwam het er niet meer van, omdat die zo lang duurt. Maar nou ga ik het toch doen, want vandaag was er weer nieuws van Genesis. Ze komen namelijk bij elkaar. In ieder geval ehm, drie, drie leden die ook op dit, eh, op dit album meedoen. Phil Collins op de drums natuurlijk, maar ook Mike Rutherford en Tony Banks. Eh, Genesis gaat voor het eerst in 13 jaar weer op tournee. En dit komt van hun vierde album. Ver voor de commerciële doorbraak met veel Collins, met hitjes als eh, I Can Dance en uh, wat, ja, wat alles allemaal. Jesus He Knows Me. Vond ik persoonlijk allemaal eh, ja, leuk voor een keertje, maar ik, ik zet er zelf nooit op. Ehm, en dit, ja, dit, ja, deze plaat niet normaal. Ik, ik vind Peter Gabriel, moet ik, moet er ook even bij zeggen, Peter Gabriel is voor mij en ehm, misschien moet ik dat niet doen, maar ik zeg het toch gewoon. Voor mij is Peter Gabriel gewoon een soort David Bowie op alle vlakken. De clips, de muziek zelf, ehm, het concept, zijn uiterlijk, ehm, de, de hoezen van de LP's. alles is op het hoogste niveau en hij hield het ook allemaal super lang op, op dat hoogste niveau vol. Ook nog later solo met uh, al zijn albums. Um, dit eh, is het van het vierde album van, eh, van Genesis. Foxtrot, zo heet dat. En het gaat, uh, het gaat alle kanten op. Het is ja, eigenlijk, je kunt het een beetje vergelijken met klassieke muziek. Het idee van een doorgecomponeerde suite. Anderen zagen het ook als een soort sonatenvorm. Dat is, ja, dan, komen er, dan komen er namelijk een, ja, delen van eerdere stukken in latere delen weer terug ook bij eh, concerten. Dan werd er eh, veel, eh, al aangekondigd met een introductie, een verhaaltje. verder zit er eigenlijk geen duidelijke verhaal in, in dit nummer. Dus ja, je kan er eigenlijk je eigen interpretatie aan geven. Dus ja, beetje een algemene indruk. Ehm, de, algemene indruk is dat het over ja, de strijd tussen goed en kwaad gaat. En het nummer zelf is dus opgedeeld in zeven delen eigenlijk. Zeven kortere delen. En het, ja, het, eh, het gaat alle kanten op. Want eh, ja, de maatsoort die verandert constant. Eh, er worden vergelijkingen gemaakt met Monty Python's Flying Circus. Ehm, de verwijzingen naar televisieseries. Ehm, naar eh, de, ja, de Fox on the Rocks op de Hoes. Ehm, het, gaat, eh, het gaat alle kanten op. Ehm, het wordt een beetje gezien als de magnum opus voor, eh, voor de Genesis fans. Dus het Peter, Peter Gabriel tijdperk. En ja, ik ga, maar gewoon, ik ga hem gewoon draaien. Genesis, 23 minuten lang. Supper's ready. Walking across the sitting room, I turn the telly vision of sitting beside you. I look into your eyes as the sound of motor cars fades in the night time. I swear I saw your face change. It didn't seem quite right, and it's hello, babe, with your guardian eyes so blue my baby, don't you know our love is true? Coming closer with our eyes, a distance falls around our bodies. Out in the garden, the moon seems very bright. Six saintly shrouded men move across the lawn slowly. The seventh walks in front with a cross held high in hand, and it's Hey, babe, your supper's waiting for you. Hey, my baby, don't you know our love is true? I've been so far from here, far from your warm arms. It's good to feel you again. It's been a long, long time. wearing feelings on our faces while our faces took a rest. We walked across the fields to see the children of the West. We saw a host of dark skinned warriors standing still below the ground. Wandering in the chaos the battle has left, we climb up the mountain of human flesh to a plateau of green grass and green trees full of life. A young figure sits been stamped human bacon by some butchery tool. Social Security took care of this lad. We watch in reverence as Narcissus is turned to a flower. A flower? If you go down to Willow Farm to look for butterflies, flutterbys, gutterflies, open your eyes. It's full of surprise. Every in het laatste deel stond hij dan zelf alleen in de spotlights. Peter Gabriel. Hoe is het toch ongelooflijk? Hoe, hoe, in eerste instantie, hoe heb je dit in je hoofd zitten? En hoe maak je dan... Ja, hoe, hoe, hoe, hoe, ja, wat? Ik snap het niet. Ik snap heel dit nummer niet. Hoe heb je dit in je hoofd zitten en hoe krijg je dit ooit zo op muziek, eh, op plaat? Niet normaal eh, dit. God, uh, god. Wat, de, inderdaad eh, en terecht de magnum opus van, van Genesis. Misschien wel ook van, van de popmuziek. Supper's Ready, Foxtrot, het vierde album, daar kwam het vanaf. En Genesis zijn dus weer bij elkaar, gaan op tournee voor het eerst in 13 jaar. Zonder Peter Gabriel, dat wel, had ik ook wel verwacht. Dus dat is, ja, dat is toch dan nog wel een beetje jammer. Maar goed, ehm... Eh, ik heb hier in ieder geval waanzinnig eh, van genoten. 23 minuten lang. Het, eh, het, vulde gewoon bijna een hele kant. Genesis en Supper's Ready. Goh, nou. Veel langer dan deze kom je ze niet tegen. Nee, god, nou wat een plaat. niet normaal. Genesis en Supper's Ready. Ja, dat zit er al bijna op. Ja, het zit er al bijna op. Gewoon oh, nog eentje. Nou, nog eentje. Of misschien nog daarna een bonus. Astro Galaxy Tour sluit ik mij af. En Hard Attack. Asteroid Galaxy Tour en Heart Attack ja, eh, het uh, erop. Going on the ground. Volgende week weer een. Dan eh, dus een eh, complete Zero's uitzending met alleen maar acts en artiesten uit de Zero's. Dus eigenlijk ja, iedereen die tot in de periode 2000 tot en met 2009 iets heeft betekend voor je altijd alternatieve muziek. Die gaat sowieso voorbij komen. Dus maak je daar vooral geen druk om. Ehm, nou ja, dan, nog één bonus. Want ja, het is officieel over geweest. maar komende vrijdag, 6 maart, dan staan zij in Paradiso Amsterdam. Big Thief. En daar wil ik eigenlijk nog iets van draaien. It is Paul. Oh, the last time I saw Paul, I was horrible and almost let him in. But I stopped and caught the wall, and my mouth got dry, so all I did was take him for a spin. Yeah, we hopped inside my Dit is het regionieuws. Het coronavirus grijpt momenteel om zich heen in Nederland. In Brabant zijn voor zover bekend nu 18 mensen besmet. Naar verwachting loopt dit aantal nog de komende dagen op.